Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn iets minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen dan gisteren. Het zijn er de afgelopen 24 uur bijna 6400. Ruim 100 minder dan gisteren, maar nog wel meer dan gemiddeld deze week. Minister De Jonge was er eerder duidelijk over. Dat aantal moet omlaag en snel. Ergens rond het weekend wil je natuurlijk wel die trend eh, zien afnemen. Eh, en als dat onvoldoende het geval blijft, ja, dan zullen we eh, genoodzaakt zijn om aanvullende maatregelen te treffen. De kans lijkt dus groot dat die nieuwe maatregelen er komen. Dat horen we waarschijnlijk dinsdag van het kabinet. Op dit moment overlegt premier Rutte op het Katshuis met minister De Jonge en de baas van het RIVM. In een dagtijd is coronamelder 700.000 keer gedownload. De app werkt sinds gisteren in het hele land en geeft een seintje als je in de buurt van een besmet iemand bent geweest. Inmiddels hebben 2,2 miljoen Nederlanders de app op hun telefoon staan. In de buurt van Valkenburg in Limburg is een voetbaltrainer op non-actief gezet. Hij was vorige week te zien in een video van mensen die op pedofielen jagen. De voetbaltrainer dacht een seksafspraak met een jongen van 15 te hebben... maar werd opgewacht door een groepje mannen die hem confronteerden. In de buurt van Parijs hebben tientallen mensen een politiebureau aangevallen. De boze mensen staken vuurwerk af en probeerden binnen te komen met metalen staven, zegt correspondent Frank Renaud. Het was een aanval van zo'n 40 mensen. Ze probeerden met ijzeren staven de toegang tot het politiebureau te forceren. Ruiten werden stuk geslagen, auto's op straat werden vernield en er werd brand gesticht. Ook lieten ze mortieren ontploffen. Het zou mogelijk gaan om een wraakactie van bewoners voor een scooterongeluk eerder deze week. Het is niet voor het eerst dat bewoners het op de politie gemunt hebben. Nog maar een paar dagen geleden werden agenten ook al aangevallen, mishandeld en beschoten in een andere banlieue van Parijs. Politievakbonden roepen de Franse regering nu op om agenten beter te beschermen. Bij de bestorming van het politiebureau zijn geen agenten gewond geraakt. En dan nog het weer. Buien met soms een klap onweer, maar ook opklaringen met af en toe wat zon bij een graad of 13. Vanavond is het vooral in het binnenland vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A9 is na de autobrand weer helemaal vrij. staat wel file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen Krommenie en Westzaan heb je 20 minuten vertraging.